Kees Groot met het NOS-journaal. De Iraanse president Ron live televisietoespraak uitgehaald naar de VS. Volgens hem krijgt president Trump spijt van de sancties tegen zijn land... die vannacht weer van kracht worden. Die maatregelen werden onder Obama opgeschort... na een deal over het nucleaire programma van Iran. Trump gelooft niet in dat akkoord. Volgens Rouhani staat de VS daarmee internationaal alleen... en raken de sancties kinderen, zieken en de hele natie. Op het Indonesische eiland Lombok zijn na de aardbeving van gisteravond meer dan 120 naschokken gevoeld. De zwaarste had een kracht van 5,2. Mensen renden in paniek de straat op, maar er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Met hulp van het leger zijn meer dan 2000 toeristen van de naburige Gili-eilanden gehaald. Dat is een populaire toeristische bestemming. Veel toeristen willen naar huis omdat ze bang zijn voor een nieuwe aardbeving of een tsunami. Politieke partij DENK moet ruim 16.000 euro subsidie terugbetalen. Die was verstrekt in verband met het referendum over de inlichtingendiensten. De toezichthoudende commissie vindt dat het geld niet goed is besteed. DENK is het daarmee eens, maar legt de schuld bij een ingehuurd bureau dat slecht werk geleverd zou hebben. Dat bureau ontkent dat. In het centrum van Huizen heeft brand gewoed in een pand met daarin drie winkels. Een aantal woningen in de buurt werd ontruimd. Bij de brand kwam veel rook vrij, die bleef hangen. Daarom werd het hele centrum van Huizen afgesloten, inclusief de toegangswegen. De straten zijn inmiddels weer vrijgegeven. Jeffrey Hoogland heeft bij het Europees kampioenschap baanwielrennen goud gewonnen op de sprint. In de finale won hij met overmacht van de Duitser Buttiger. Kirsten Wild was de beste op het Omnium, waarin verschillende disciplines zijn gecombineerd. Femke Heemskerk haalde bij de Europese zwemkampioenschappen een zilveren medaille op de 200 meter vrije slag.